Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Italiaanse Kamer van Afgevaardigden heeft nog steeds vertrouwen in premier Berlusconi. In een stemming over zijn vertrouwen haalde hij 316 stemmen, de kleinst mogelijke meerderheid. De stemming was nodig omdat de Italiaanse Kamer dinsdag de begroting van 2010 had afgekeurd. Normaal gesproken treedt de premier dan af, maar Berlusconi weigerde dat en vroeg de Kamer het vertrouwen in hem uit te spreken... Het is de 51ste keer sinds het aantreden van zijn vierde kabinet in mei 2008 dat Berlusconi een vertrouwensstemming overleeft. Italië kampt met een hoge staatsschuld en moet miljarden euro's bezuinigen vanwege de schuldencrisis in Europa. De rechtbank in Amsterdam heeft een man veroordeeld tot 10 jaar cel wegens verkrachting, afpersing en gijzeling 15 jaar geleden. De 10 jaar cel is fors meer dan de 4 jaar en 3 maanden die het OM had geëist. Een hogere straf was volgens het OM juridisch niet mogelijk, omdat de man na 1996 al andere zelfstraffen heeft uitgezeten. Maar de rechtbank vindt dat de serieverkrachter door die regeling de dans niet mag ontspringen en dat hij voor oude feiten toch moet worden berecht. Die oude feiten kunnen nu met behulp van DNA-onderzoek alsnog worden bewezen. De man van 33 pleegde de meeste verkrachtingen in Amsterdam-Oost. De schoonmaak van het park in New York, waar actievoerders van Occupy Wall Street zitten, is uitgesteld. De eigenaar zou vanochtend vroeg met een grote schoonmaak beginnen, maar dat is afgeblazen. De betogers zijn blij met de beslissing. Zij zagen de schoonmaakactie als een voorwendsel om het park te ontruimen. Smeer krijgt in 2014 een hotel speciaal voor buitenlandse werknemers. Het zal bestaan uit ongeveer 640 bedden. Een kamer kost zo'n 10 euro per nacht. Het hotel wordt gebouwd op 10 minuten rijden van belangrijke bedrijventerreinen, onder meer in de buurt van Schiphol. In Diemen staat al een kleiner hotel voor buitenlandse werknemers. Het weer, volop zon met in het noorden wat sluierbewolking. Het is een graad of 13. Ook in het weekend veel zon. S'nachts ligt de temperatuur rond het vriespunt en overdag is het een graad of 12. Dit was het Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 4 kilometer of langer in de Randstad staan onder meer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Lade en Amersfoort Noord 15 kilometer. En richting Amsterdam staat 4 kilometer bij de afrit Bunschoten. Op de A7 Zaandam richting Hoorn staat 5 kilometer bij de afrit Aan van Hoorn door een ongeluk. Er is één rijstok dicht. Met de A9 Alkmaar richting Almseveen is ook een ongeluk gebeurd bij Aalsmeer. Daar staat inmiddels 7 kilometer en daar is de rijbaan geheel afgesloten. Op de ring Amsterdam A10 voor de Koentunnel richting Zaanstad 5 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem tussen Zevenhuis en Reewijk 9. En verderop ook nog eens een keer 9 kilometer tussen Knoop het Ouderijn en Bunnik. Op de A13 richting Rotterdam tussen het Ipenburg en Klopend Kleinpolderplein 10. A20 naar Gouda 4 kilometer bij en Gouwen. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en Leusden 13 kilometer.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 Een vol programma vandaag, namelijk 21 stijgers, 2 zittenblijvers, 13 dalers en 4 nieuw binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat vier platen eruit moeten. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall na 18 weken. 15 weken, wel. wel, Loca People. Uh, Bad van Bruno Mars, leiders naar 14 en Beyoncé, The Best Thing I Never Had, verdwijnt na 13 weken uit de lijst. Gotcha en Kimbra, Somebody That I Used Know is de snelste stijger van deze week. 7 plaatsen winst voor hun. De snelste dalen, dat is Maroon 5, samen met eh, Christian Aguilera en Moose Like Jagger. Zij zak in één keer 12 plaatsen. Ook wel goed nieuws voor die twee, want ze staan alweer 17 weken genoteerd en daarmee het langst van allemaal omdat we al zo'n druk programma hebben, beginnen we maar meteen met de eerste nieuwe binnenkomer. Flowrider die beland weer is in de hitlijsten en dat doet zij met het nummer Good Feeling. Het dansnummer staat eh, op zijn aankomende album The Only One A Rider Part 2. En in de track is ook nog eens de stem te horen van de bekende zangeres uit de jaren 50, 60, Eta James. Ik ken natuurlijk van het nummer Something Got A Hold On Me.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 what God sipped get a good feeling, yeah. De onderste eh, twee plek nummer 40 is deze week een ander van Jesse G. Nobody's Perfect. Na 13e week zag zij vier plaatsen naar die laatste plek toe. In plek hoger vinden we dan deze Flowrider en een Good Feeling. De eerste binnenkomen van deze week dus op 39, 38, 10 plaatsen verlies in de 16e week voor JLo en Lil Wayne, I'm Into You. En de volgende binnenkomen is eh, Elena Alexandra Astroponoleta. Wij kennen haar eigenlijk beter gewoon als eh, Ina, de Roemeense zangeres. En was Ina vooral erg bekend in haar uh, thuisland Roemenië en Bulgarije. nu is ze mede dankzij de grote hit had ook bekend in Europa van haar tweede studioalbum I'm the Club Rocker hebben we al twee hits gehad. The Sun Is Up kwam al een keer voorbij en ook Club Rocker zelf. Voor derde single heeft ze hulp gekregen en wel van Juan Magen. Een Spaanse producer, singer, remixer en DJ. We kennen hem voornamelijk van maken van remixen, maar nu dus met Ina op één single. van Megan. En voor degenen die zich afvragen hoe deze nieuwe plaat heet, Un Momento. De volgende binnenkomen gaan we weer twee plekken verder omhoog. Komen wij op plek 35. En daar vinden we dan LMFAO. E Ze zijn er weer eens in de hitlijst. Een nieuwe videoclip trouwens van deze dwaze duo Red Fool en Sky Blue. Is zowel eh, ranzig als grappig tegelijk. LMFIO lanceert de eh, lang verwachte opvolger van natuurlijk Champagne Shower en de Party Rock Anthem. In de club zijn eh, spierbundels, naakte mannen en zelfs porno-steden omringd door het gestoorde tweetal. Het thema van de track lijkt dan erg op zwembroekjes en dan vooral van die strakke spiero's daar in de clip. Over de plaat zelf? Het is een bekende geluid wat we kennen van eh, LMFAO, zowel uit de Party Rock Anthem als uit de Champagne Shower.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 En in die tweede week doen ze het goed. Gaan ze vier plaatsen verder omhoog naar nummer 33. En daarvoor LMFAO, Sexy and I Know It. Nieuw binnen op nummer 35. De laatste binnenkomer is nummer 32. Een eh, grappig duo. Want eh, de Mark Anthony, die daar samen met Pitbull bezig is, dat is de ex-man van Pitbull's goede vriendin weer Jennifer Lopez. Waarmee hij natuurlijk ook dit uh, On The Floor opgenomen heeft producer van de track van Pitbull en Mark Anthony, die ik al veel eerder, eerder had verwacht in de hitlijst. Dat is natuurlijk Red One, we kennen hem allemaal wel. En deze plaat had ik veel eerder verwacht in de hitlijst, echt waar. Hij staat al 9 weken in de Nederlandse top 40 en nu eindelijk dus ook in geheel Europa een goede plaat.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 Within Temptation. Een shot in the dark in de tweede week omhoog van 34 naar 31. En normaal krijg je van mij dan nu een overzicht van 31 tot en met 40. Ik heb zoveel muziek voor je klaarstaan. Ik moet al beginnen met proppen om het allemaal te kunnen draaien. We slaan hem over. We gaan verder met de muziek nummer 30. Diona Bromfield en Lil Twist. De voeling gaat in de tweede week een plek omhoog van 31 naar nummer 30. Donna Bromfield. Zij moet de nieuwe Amy Winehouse gaan worden. Ze staat ook onder contract bij het label van Amy Winehouse. Althans wat er van Amy nog over is. Westkust weerbericht. Net als eh, gisteren is het ook vandaag weer prachtig weer. Veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait een overwegend matige zuidoostelijke wind. De temperatuur die stijgt naar een, eh, een nacht waarin die daalde naar 4 graden. Vanmiddag weer naar maximaal 14 graden. Vanavond en de komende nacht is het ook weer helder en wordt wederom koud. De temperatuur daalt bij een matige zuidoostelijke wind naar ongeveer 3 graden. Er is wel wat kans op vorst aan de grond. Morgenochtend is er weer een eh, zonovergoten herfstdag. Het blijft droog en er waait een matige zuidoostelijke wind. De temperatuur die stijgt in de middag naar maximaal 13 graden. In de nacht naar zondag is het ook weer vrij helder. Koelt het weer af naar waarde rond de 3 graden. Opnieuw kans voor eh, vorst aan de grond. Zondag, dan verandert er ook weinig. Ook dan is het prachtig weer. Zon schijnt volop, het blijft droog. Wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwesten. De temperatuur zal zondag uitkomen op zo'n eh, maximaal 14 graden. Het ritme van Zandvoort. Z-Z-F-M. Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go. Hit Wij gaan verder met de hits van Europa. En een van de hits deze week die is van Elena. Met Midnight Sun in de derde week omhoog van 33 naar 29. FMs antwoord 106.9 FM. en Calvin Harrison, die samen op jouw Zandvoortse radio met het nummer We Found Love. De eh, drie weken staan zonder ondertussen in de lijst van Europa. Ze ging ook drie plaatsen omhoog, van 29 naar 26. Daarvoor Britney Spears, Criminal. Ook drie weken in de lijst van 30 naar 28. En Elena, de Midnight Sun. Ook in de derde week, maar dan van 33 naar 29. Op 25 twee plaatsen winst in de vierde week, Pixie Lot. All About Tonight. Zometeen ook nog voor jou James Morrison, I Won't Let You Go en Coldplay. Zijn prachtige single Paradise. I bought a new pair of shoes. I got a new attitude when I walk. Cause I'm so over you. And it's all about tonight. I'm going out with the girls. Ready to show all the boys. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. vier weken in met Paradise, de mannen van Coldplay. Vorige week stonden we nog op uh, plek 26, nu vier plekken omhoog naar 22. Daarvoor James Morrison, I won't, I won't Let You Go. In de vierde week omhoog van 25 naar 23. Wil je nou weer even nalezen wie waar ook weer staat, dat kan. Vanaf 5 uur staat de hele lijst weer op internet www.zfmzandvoort.nl En dan zie je ook op 21 staan LMFAO en Natalia Kills in de Champagne Shower... Het is de laatste die je krijgt van mij tot aan het nieuws van 4 uur. En dan zitten we mooi precies op de helft van de lijst. Even in the club, we light it up. A hour, a hour. Let the party rock. Put your hands up, everybody just dance up. We came to party rock, so flash your titties like Mardi Gras. Huh. They call me Red Food. I walk in the club with a bottle or two. Shake it, spread on a body or two. They walk out the party with a body or two. Oh. I'm gonna get you wet I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. Pop poppin' in the club, we light it up. 80 hour, 80 hour. Let the party rock. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full and gold. Keep the party got from 9 till noon. And it's about to be a champagne monsoon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we spraying it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet. I'm gonna make you sweat. A night you won't forget. 80 hour. I said champagne showers, champagne showers.